Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Nederlandse marineschip Karel Doorman is aangekomen in Liberia. Het schip brengt hulpgoederen in het West-Afrikaanse land voor de strijd tegen ebola. Daarna keert de Karel Doorman terug naar Nederland. Behalve medische spullen en voedsel zijn er ambulances, beschermende kleding, bedden en terreinwagens aan boord. In november leverde het schip ook al goederen af aan drie landen in West-Afrika. Een Siciliaanse arts die was besmet met het ebola-virus is genezen. De man, de enige Italiaanse ebola-patiënt, heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Hij wil zo snel mogelijk terug naar West-Afrika om andere slachtoffers te helpen. De 50-jarige arts raakte besmet in Sierra Leone. Eind november werd hij overgebracht naar Rome. De arts werd onder meer behandeld met bloedplasma van andere overlevenden. De politie heeft de man opgepakt voor de steekpartij in Tilburg gistermiddag. Daarbij kwam een 23-jarige Tilburger om het leven. De verdachte is een man van 22, ook uit Tilburg. Hij werd in een woning in Den Bosch aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd op straat gevonden met een wond in zijn borst. Hij overleed later in het ziekenhuis. De leerlingen van twee uitgebrande basisscholen in Uden kunnen maandag gewoon naar school. De 350 kinderen worden ondergebracht bij vier basisscholen in de buurt. Er zijn zijn 15 lokalen vrijgemaakt. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand op Oudejaarsavond in Uden is nog niet afgerond. Het is Saskia Noord niet gelukt om het boek Het Reservaat van Lieselotte Stavorinus te laten verbieden. De schrijfster was naar de rechter gestapt omdat ze vindt dat de thriller te veel lijkt op haar bestseller De Eetclub. Noord had een lijst van 29 punten gemaakt. Zo spelen de verhalen zich af in chique dorpen met witte wijn drinkende vrouwen die met rijke foute mannen in contact komen. De rechter vindt de overeenkomsten te algemeen. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of twee.